Klink liet Kamervoorzitter Verbeet weten dat er voor hem een onwerkbare situatie is ontstaan in de CDA-fractie. Klink was een van de dissidenten in de fractie die tegen samenwerking met de PVV waren. Het vertrouwen, de basis voor samenwerking, is aangetast, schrijft Klink. Hij blijft wel lid van het CDA en demissionair minister van Volksgezondheid. Dit jaar worden er 12.000 nieuwbouwwoningen minder opgeleverd dan vorig jaar. Dat blijkt uit een prognose van bouwkennis dat jaarlijks de cijfers verzamelt. Oorzaak van de stagnatie is de onzekere economische situatie. Bouwkennis verwacht dat er dit jaar maar 60.000 woningen worden gebouwd. Enig herstel van de markt wordt pas in 2013 verwacht. Ex-partners weigeren steeds vaker om de alimentatie voor kinderen te betalen. Het LBIO, dat kan worden ingeschakeld als er niet wordt betaald, kreeg in 2009 bijna 10.000 meldingen. Bijna een kwart meer dan het jaar daarvoor. Volgens het bureau heeft de stijging te maken met de economische crisis, maar ook met onduidelijkheid over de berekening van het te betalen bedrag. Die onduidelijkheid roept weerstand op, zegt het LBIO. Een Colombiaan is door het Guinness Book of Records erkend als kleinste man ter wereld. De 24-jarige man is 70 centimeter lang en weegt 10 kilo. Dat is ongeveer zoveel als een kind van één. Doktoren in Colombia hebben nooit kunnen verklaren waardoor hij zo klein is gebleven. Volgende maand raakt de kleinste man zijn titel alweer kwijt... want dan wordt een Nepalese jongen van 56 centimeter volwassen en daarmee recordhouder. Het weer... Later in de nacht gaat het regenen. Alleen in het noordoosten blijft het droog tot in de ochtend.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 Hij heeft schuld en zij een nieuwe rode BMW. Wat zielig voor zijn vrouw en kinderen, die zitten er maar mee. fluistert, ik heb gehoord uit naar luid. De koning in haar hand bezeerde bij het schillen van wat fruit. Jos Brink is overspannen, want zijn reu bleek plotseling een teef. Toen op zijn feestje voor de jets het Tarzan aan het jongen bleef. Maar dokter kan niet slapen. chic, mijn giro altijd in het rood. Dus schrijf ik over sterren, koningshuizen, leven en de dood. Maar dokter, ik kan niet slapen als het donker wordt. Gezichten op behang, wat duurt dat zo'n vent niet praten als ik om een interviewtje bel. Dan maak ik zelf een verhaaltje, wat in die klootzak wel. Er wordt gezegd, er wordt gefluisterd, ik heb gehoord dat naar verluid. Kenny Nijman toch geen flikker, is zijn brood nog aan de spuit. Maar dokter kan niet slapen als het donker wordt. En die vrienden, hij heeft heel wat problemen hoor. Gain Ballad, zo noemt hij de cd uit eh, het jaar 1994, eh, 1996 om eh, precies te zijn. Na verluid, zo heet dit nummer. Hij heeft het natuurlijk zelf geschreven, net als de twaalf andere nummers die op deze cd staan. En het is een beetje een, ja, hoe moet je het nou zeggen, een protestsong geworden. En dit is ook als een oudje hoor.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 I've longed for love like everyone else does, but I may stop searching. I've said it all. tonight, babe. Why don't you stay? tonight? Who needs tomorrow? Let's make it last. Let's find a way. Turn out the light. Come take my hand now. We've got tonight why Don't you stay? misschien kent u het wel als eh, duet van eh, diverse mannen en vrouwen. Maar Barry Manilow, hij zei van laat mij het maar eens gewoon als solist doen. Vier heren uit Zeeland. Prachtige cd boven. En dit is de, de zaterdag erop bezongen. De allermooiste straathoek ruikt naar koffie en naar bier. en dan nog een stuk koffie. Haar raam staat altijd open, ze kan me zo zien staan. Ze roept, wacht op mij. Zo mooi ongeduld. Tot ik de zon heb neergekeken, wat me niet met spijt vervult. En als ik haar dan ophaal, zit ze naast me en ze zwijgt. Ik rij harder weg dan langzaam aan in de kantlijn van zo'n dag. Dat alles net nog kan, maar niet meer hoeft. En ik verdeed mijn tijd, maar ik ben klaar voor zaterdag. vrijer dan de rest. I wonder why I feel a little high, but I, I think it must be you, my love. I wonder why I feel like I can fly, but I, I think it must be you, my love. Cause when I see those eyes of yours, I start to feel so nice. Oh, yes, of course, it must be you, oh, it must be you. I wonder why I feel a little shy, but I, I think it must be you, my love. I wonder why I really want to try. Cause I, I think it must be you, my love. I got this feeling deep inside of me, and it really feels so right, you see. It must be you. that's why I think it must be you, my love. I wonder why, but I cannot deny the why. I think it must be you, my love. Cause when I see those eyes of yours, I start to feel so nice. Oh, yes, of course. It Nederlandse formatie Saip. Drie dames en twee heren. En in Nederland loopt nog een jongeman rond. Mathieu Brabant bracht een cd uit. Made in Shades. So now you're leaving. You're saying goodbye. I guess I got what I paid for. Won't ask you why. or your story like a dog chews a bone and left me feeling empty. So now I'm going down that lonesome road. Your tears don't fool me. I've been many a girl cry. I know when sorrow. face and seductive smile. We're only loyal for a little while, and after all is said and done, you're in love with some other one. Broken trust is my ball and chain. I only have myself to blame. Next time I'll look the other way Cause love ain't ever be the same. Your tears don't fool me. I made many a girl cry, know when sorrow. cd helemaal volgeschreven door die eh, Mathieu Brandt. En hij bespeelt ook de gitaar. Heeft wat andere mensen uitgenodigd. Onder andere Gerrit Berghouder. Eh, Marcel Briganti en Rodin van het Hart. Hij hebben meegespeeld op deze cd. Een cd, The Best of Cindy Lauper, 12 Deadly Guns, zo noemen ze de cd. I Drove All Night is bandje nummer 10 van deze cd. Cindy Lauper, de best of. Eh, en dat is alweer uh, van jaren geleden hoor. 1994 kwam deze cd uit. En eh, ja, we horen eigenlijk nog maar heel weinig van die dame. Alhoewel, ik geloof dat ze pas geleden nog een cd'tje heeft uitgebracht. Hè? Dit stamt van een jaar later. Incognito. 100 degrees Celsius and rising. Twee dames en één heer met eh, soulmuziek. Dit is de titeltrack van die cd. Het debuutalbum van Cry kwam uit in 1995. Ze noemden de cd Miles Away. Don't Matter To Me werd toen ook uitgebracht als eh, single en kwam hoog in de hitrates hier in Nederland. stop. feels, feels, Ja, als het een uh, debuut-cd is en eh, je maakt dan zo'n soort muziek... en je hebt al zoveel succes, dan zouden toch nog andere cd's volgen. Dacht je dan bij jezelf, maar dat is toch niet helemaal gelukt voor die formatie. Dit is een heel apart instrument, Michael Messer, King Guitar, zo wordt dit cd'tje genoemd. Out my window, rain falls down. Someone said... an angel can drown. Sparrow shivers in a field of rue. No songbird sings, it's the crow blues. Gotta dance in scarecrow shoes. Is a bluebird blue, blue, blue, crow blue. out my door. Someone knocks, will of the wisp, a picking locks. He comes and goes as he chooses. He brings to me crow blues. Gotta dance in scarecrow shoes is a bluebird blue, blue, blue. blues is a bluebird blues. Selma Swatsky. zo moet ik het uitspreken, Swazatsky. Het is een dame uit eh, Amerika die is naar eh, Europa eh, verhuisd en woont tegenwoordig ergens in Spanje, Portugal. Daar ja, ze is een beetje een nomade geworden hier in, in Europa. Schrijft nog steeds prachtige muziek. En dit vind ik wel ja, een heel mooi nummer, wat u daar net hoorde. Closer Than My Skin. Maar Fragile is ook zo'n prachtig nummer. Nee, en het is geen cover hoor, want deze dame heeft haar eigen cd's helemaal volgeschreven. cd is overigens nog niet zo oud hoor, 2006. Remember how we used to play and tell each other secrets we would promise solemnly not to tell a soul. And I believe that you would be the guardian of my mysteries. the keeper of my treasure, no one would ever know. Fragile, een prachtig eh, nummer. Prachtige cd helemaal geworden. En als u in uw favoriete platenzaak bent, moet u maar eens kijken naar die cd Fragile. Ik kreeg uh, eh, van de week een cd'tje binnen over Blake Shelton. Het is een countryartiest in Amerika. Don't you think. My oh my, you're so good looking. Hold yourself together like a pair of bookends. But I've not tasted all your cooking. Who are you when I'm not looking? Do you pour a little something on the rocks? slide down the hallway in your socks. When you undress, do you leave a path? Then sink to your nose in a bubble bath. My oh my, you're so good looking. Hold yourself together like a pair of bookends. I've not tasted all your cooking. Who are you when I'm not looking? I wanna know. I wanna know. I wanna know. when you get mad. a box of chocolates cause you're feeling bad? Do you paint your toes cause you bite your nails? Call up mama when all else fails. Who are you when I'm not around? When the door's locked and the shades are down. Do you listen to your music quietly? And when it feels just right, are you thinking of me? I wanna know. I wanna know. I wanna know. My oh my, you're so good looking. je vindt Blake Shelton, hij is in Amerika genomineerd voor eh, eh, beste artiest in de country scene. Met zijn cd, met zijn stem, met zijn uh, gitaarwerk, met zijn optredens. Het is echt een, eh, hier staat op, de most underrated male vocalist in country music Nou, Dat zou beslist dus dus nog eens moeten blijken als eh, de single of the year, song of the year, musical event of the year of musical video of the year gekozen is. En dan kun je pas zeggen of hij echt uh, underestimated is, ja of nee. Stukje Nederlandstalig van iemand die veel te vroeg overleden is. De titel is gewoon heel kort. Hey. En het wordt allemaal gezongen door Robert Loon. Hey, ga nou eens even rustig zitten. Van dat gedrentel word ik zenuwachtig man. Dus stort je hart eens uit, wat is er dan? Hey, jij bent een nachtje blijven bidden wij zochten enkel maar wat warmte allebei. Jouw bed was koud en het zo leeg als dat van mij. En dat is alles, en daar laat ik het ook bij. Ik wil niet dat mensen aan me kleden. Hé, hey, daar hoef je toch niet om te grienen. Had jij al plannen liggen maken voor ons twee? Daar was je echt veel te voorbarig mee. Hey, dit is voor mij een soort routine. Ik hoef niet meer dan af en toe zo'n tussenspel. Ik vind je aardig, maar je gaat me wat te snel. Dat leidt alleen maar tot ellende, dank je wel. Ik voel niet veel voor een ruïne. Nee, ik heb genoeg aan mijn eigen kop. Ik heb geen zin me te binden. Tel dan dat de uitkomst is. Ik wil niet weer opnieuw aan iemand wennen. Ik heb me daar al vaker in vergist. En tot ik jou vannacht heb leren kennen, had ik niks gemist zeg je daar? Wacht nou eens even. Zeg jij dat bang zijn nog iets anders is dan laf? Sluit ik me volgens jou uit lafheid af? Hey, wat kunnen wij mekaar dan geven? Hooguit wat warmte en wat aandacht voor elkaar. Dat kom je niet zo vaak meer tegen, dat is waar. Ik moet bekennen, soms verlang ik er wel naar.